Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De grootste strafzaak ooit in Nederland is grotendeels ten einde. Vandaag kregen 17 verdachten in het Marengo-proces hun straf te horen. Ridwan Taghi en twee anderen kregen levenslang voor meerdere moorden en ook poging tot moord. Drie andere verdachten, tegen wie levenslang was geëist, kregen een lagere straf. De persrechter legt uit waardoor dat komt. Met name dat er minder bewezen is verklaard van een aantal van de verdachten. Dus een aantal vrijspraken. En dat betekent ook dat een minder grote rol wordt vastgesteld. En dus ook minder zware straffen. Eh, de, rechtbank heeft de feiten anders beoordeeld. En daar dus ook een andere gevangenisstraf bij opgelegd. Die drie mannen krijgen allemaal een gevangenisstraf van minimaal 15 jaar. Een van de verdachten gaat nog in hoog beroep. In Duitsland is een oud lid van de Rote Armee-fractie opgepakt, de RAF. Danielle Klitten zou meerdere overvallen hebben gepleegd en was 30 jaar lang op de vlucht. De RAF bestaat al lang niet meer, maar de terreurorganisatie pleegt in de jaren 70, 80 en ook 90 verschillende moorden en aanslagen in Duitsland. Correspondent Charlotte Waiers vertelt wat Kletten heeft gedaan. En die serie overvallen die Kletten heeft gepleegd, zou ze met twee anderen hebben gepleegd die ook nog niet gepakt zijn. Dat zou dus zijn gebeurd nadat de RAF zich heeft opgeheven. En volgens het Openbaar Ministerie waren die overvallen ook niet politiek gemotiveerd... maar bedoeld voor de drie om zichzelf en hun ondergrondse leven eh, van te betalen. Door het geld van al die overvallen kon Kletten al die jaren onder de radar van de politie blijven. En als Ajax aan het eind van het seizoen play-offs om Europees voetbal moet spelen... kunnen de Amsterdammers niet in hun eigen Johan Cruijff Arena terecht. En dat komt allemaal door dit meezingfestijn. We gaan er gezellig inhaken en meedijnen. Oftewel, Toppers 2022 is officieel geopend! Ja, eind mei staan daar de concerten van de Toppers geprogrammeerd. En die kunnen niet worden verplaatst. Met de huidige stand moet Ajax aan het einde van het eredivisie-seizoen de play off spelen. Die extra wedstrijden voor een Europees ticket zouden dan dus in een ander stadion moeten worden gevoetbald.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 Er staan op dit moment 12 files in Noord-Holland en de meeste files leveren maar zo'n 5 minuten vertraging op. De uitzondering is de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Schiphol en Roelevarensveen. 10 minuten vertraging over 9 kilometer. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is hier weer vrij.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 Seen you look at strangers too many times. The love you want is of a different kind. Remember when we felt the sun? A love like paradise, how has it burned. Threat of distant thunder, the sky was red. And when you walked, you always game. I've watched you dance with danger, still wanting more. Add another number to the score. Watch them all fall down. All down dancing. Watch them all fall down. dancing. When you look around, you nos espiábamos el alma y la verdad no vacilaba en tu mirada.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 Tegen Reuters zeggen ze daar pas mee op te houden als Israël de aanvallen op Gaza stopt en er daar ook weer humanitaire hulp naar binnen kan. En de NS hoopt dat de politiek net als vorig jaar bijspringt om een forse prijsverhoging van treinkaartjes te voorkomen. Die zouden anders vanaf 1 januari wel eens meer dan 10% kunnen stijgen, zei ehm, eh, de NS bij de presentatie van de jaarcijfers. Het weer, vannacht in het oosten ligt de forse in het westen blijft het boven nul.